ik ben Ties en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is dan nu echt over en uit voor Vitesse. De Arnhemse club heeft de rechtszaak om zijn proflicentie verloren... en verdwijnt uit het betaald voetbal. Vitesse begint morgen dus niet aan het nieuwe seizoen van de Eerste Divisie. De wedstrijd tegen Almere City wordt geschrapt en de competitie wordt gespeeld met één club minder dan normaal. De KNVB trok deze zomer de licentie van Vitesse in... omdat de administratie jarenlang een bende was... en de club loog over financiële problemen. De rechter oordeelt dat de bond die beslissing op een goede manier heeft genomen. En dus is het klaar, zegt verslaggever Sander Maassen van der Brink. Het eh, betekent concreet dat eh, Vitesse vanaf nu geen profclub meer is. En dat betekent dat er eh, waarschijnlijk een einde gaat komen aan het 133-jarige bestaan van deze club. In ieder geval een faillissement lijkt er wel aan te komen. Want zonder betaald voetbal zijn de de kosten voor uh, Gelredoom, voor het trainingscomplex Papendal allemaal eh, niet meer te betalen. De uitspraak leidt tot onrust in Arnhem. Op de Korenmarkt zouden journalisten zijn weggejaagd door supporters. Volgens een verslaggever van ANP is een fotograaf geschopt en geslagen. De Spaanse politie heeft 32 dode honden gevonden in een stad bij de grens met Portugal. De dode beestjes waren op een boerderij achtergelaten zonder water of eten. Ze waren vastgebonden of in een kooi gezet en zouden al een jaar geleden aan hun lot zijn overgelaten. Spaanse politie heeft de eigenaar van de boerderij gevonden en opgepakt. De allereerste editie van de Groningse Wandelvierdaagse loopt op zijn einde. Deze man kwam net over de finish op de Grote Markt. Ja, genoten. Vandaag gerend. was wat laat gestart. ja, het is eh, heerlijk. Wat was het leukste? Nou, vandaag kreeg ik een complimentje van twee oudere vrouwen. Wat loop je soepel, wat loop je mooi ja, dat, eh, die ga ik niet meer vergeten. In totaal komen er vandaag 1400 mensen binnen die de afgelopen dagen door Groningen hebben gelopen. Ook doen er 200 wandelaars mee die alleen een ticket voor vandaag hadden. Omdat er heel veel mensen vroegen of ze één dagje konden meelopen in plaats van vier... besloot de organisatie dat mogelijk te maken. Het weer op steeds meer plekken zonnig bij 22 tot 26 graden. Vanavond kan het afkoelen naar een graad of 10. Maar morgen wordt het nog warmer en droog bij 23 tot 28 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio viel op de A4 Amsterdam-Den Haag...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 Daardoor verdwijnt de op één na oudste profclub van Nederland uit het betaald voetbal. De politie is een groot onderzoek gestart na de dood van een jongen van 17 in Amsterdam. Hij werd gisteren neergeschoten in Zuidoost en overleed kort daarna politie heeft nog niemand aangehouden. En twee mannen zijn opgepakt voor het bedreigen van schrijfster Lale Gül. Ze komen uit Permanent en Best. Gül zegt dat die mensen haar vrijheid beperken en haar leven ingewikkeld en zuur maken. Ze zegt blij te zijn dat ze hun verdiende loon krijgen.